Mark Hokke met het NOS Journaal. De Nederlandse arts die in Sierra Leone besmet was geraakt met het Lassa-virus is overleden. De man was ziek geworden tijdens zijn werk en werd woensdag gerepatrieerd naar Nederland. Sindsdien lag hij in isolatie in het Leids Universitair Medisch Centrum. Het Lassa-virus wordt door knaagdieren verspreid en komt vooral voor in het westen van Afrika. Als een patiënt op tijd antivirale middelen krijgt is de ziekte goed te behandelen. Minister Bruins maakte verder bekend dat ook bij een tweede arts het Lassa-virus is vastgesteld. Ook die persoon liep de besmetting op in Sierra Leone. De Duitse regering heeft voor het eerst een IS-vrouw geholpen om terug te keren naar Duitsland. De vrouw van 30 kwam gisteravond samen met haar drie kinderen aan op het vliegveld van Frankfurt. Ze waren vertrokken vanuit de Iraakse stad Erbil. Bij aankomst werd de vrouw ondervraagd, maar ze is niet opgepakt. Ze wordt wel verdacht van het aansluiten bij een terroristische organisatie. Tot nu toe heeft de Duitse regering alleen kinderen teruggehaald uit IS-gebied. Maar Afgelopen week oordeelde een hof in Berlijn tot twee keer toe... dat Duitsland IS-vrouwen moet terughalen uit Koerdische kampen in Noord-Syrië. Premier Johnson wil nog voor de kerst de brexitwet laten behandelen in het Britse parlement. Staat in het verkiezingsprogramma van de conservatieven dat vandaag wordt gepresenteerd. Johnson spreekt van een vervroegd kerstcadeau. De Britten gaan op 12 december naar de stembus... en Johnson hoopt dan een absolute meerderheid te krijgen... zodat hij zijn brexit-plannen door kan zetten. In een stad ten zuiden van München-Gladbach... wordt een groot DNA-verwantschapsonderzoek gehouden. De Duitse politie probeert de moordenaar te vinden van een meisje van 11... dat 23 jaar geleden werd verkracht en gewurgd. Bijna 900 inwoners van de stad is gevraagd vrijwillig DNA af te staan. Ze waren destijds tussen de 14 en 70 jaar. Het weer, de mist lost langzaam op in laaghangende bewolking... en op andere plekken schijnt de zon. Het wordt maximaal 10 graden. Morgen in de loop van de dag kans op regen... en ook de rest van de week is het wisselvallig en zacht.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 Good morning, good morning. Sell it, Ma, it. Good morning, my darling, to you. Een heel goedemorgen bij CFM Jazz. Welkom aan iedereen in Zandvoort, buiten Zandvoort. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en vandaag heb ik het programma samengesteld en gepresenteerd. Althans, het eerste uur. Want het eerste uur staat in het teken van Jimmy Rushing, een eh, Amerikaanse blues- en jazzzangeres. Het tweede uur eh, is samengesteld en wordt gepresenteerd door een eh, gastpresentator vandaag. En het tweede uur vooral big band muziek. Dus bent u daar een fan van, blijf vooral luisteren. want er komt nog veel moois vandaag. Terug naar Jimmy Rushing. Jimmy Rushing was een Amerikaanse blues- en jazzzangeres die eigenlijk bekend is geworden als eh, de vocalist, de zanger van het Count Basie Orchestra in de jaren van 1935 tot 1948. Hij was een hele krachtige zinger die een, eh, een eh, bereik had van een bariton tot aan een tenor. Hij was geïnspireerd om muziek te maken en blues te zingen door zijn oom Wesley Manning en door Fathead, oftewel George Thomas McKinney van de Cotton Pickers. Het eerste nummer wat ik heb uitgekozen van hem eh, heet Evening. En het wordt natuurlijk eh, gespeeld door het Count Basie Orchestra. Jimmy Rushing met het Count Basie Orchestra. come and you find me, must you always remind me that my gal is gone for a evening? Can't you see I'm deep in your power? Every minute seems like an hour since my gal is gone. Shadows fall on the wall miss your kisses most of all. Even though I sigh, how can I go on? Take me evening, let me sleep. The great dawn is breaking. I don't care if I don't awaken since my gal is gone. even though I sang jaren 20 is eh, Jimmy Rushing begonnen met eh, zingen. Hij eh, trad toe tot de band van Benny Moten. Benny Moten's Kansas City Orchestra was de most... ik wil het eigenlijk in het Engels voorlezen van mijn spiekblaadje... maar ik ga, moet natuurlijk in het Nederlands verder gaan. Benny Moten was ehm, een van de succesvolste jazzbands van het middenwesten van Amerika. Die band die toerde al door het hele land en had in 1927 onder andere een eh, topnotering met het nummer South. In 1929 trad ook Count Basie van de Blue Devils toe tot deze band. En samen met een aantal andere beroemdheden zoals Walter Page, de trompetist, Hot Lips Page en vocalist Jimmy Rushing hebben ze vele successen gekend. Het nummer wat ik klaar heb liggen heet New Orleans van het Benny Moten Orchestra. up like a girl like my boy. You write and do klein sprongetje in de tijd maken. Jimmy Rushing trad daarna ook met vele andere bands op, waaronder met Dave Brubeck. En van een album uit 1960, dat heet Brubeck and Rushing, ga ik draaien Blues in the Dark. Kind treatment make me love you. Be mean and you'll drive me away. Kind treatment make me love you. Be mean and you drive me away. You're gonna long for me, baby. One of these old rainy days. Did you ever dream lucky, baby? And wake up cold in hand. Did you ever dream lucky, baby? And wake up cold in hand. didn't have a dollar and somebody had your woman. tell the truth, man. Play it home. in the Dark. En op dit nummer is natuurlijk heel goed te horen dat Jimmy Rushing een hele mooie bluesstem heeft. Hij speelde dit samen met Dave Brubeck. Ik heb twee nummers klaar liggen van een eh, verzamelalbum, de ABC of the Blues. En daar ga ik twee nummers van draaien. Die heten Good Morning Blues en Sent for You Yesterday van Jimmy Rushing. And I wanna see Santa Claus. It's Christmas time, baby. And I wanna see Santa Claus. ¡Gracias! lonesome shining through the trees. Morning Blues and Sent For You Yesterday. Ja, Dave Brubeck noemde Jimmy Rushing ook wel de daddy of them all. En daarmee bedoelde hij de daddy van alle blueszingers, zangers. Ik ga verder met eh, Count Basie. We gaan een stukje terug in de tijd. Count Basie Orchestra, waar eh, Jimmy Rushing ook ehm, mee meegezongen heeft... En eh, dat was zijn tweede orkest, want hij is begonnen met Benny Moten in ehm, 1935 eh, ging Benny Moten dood en ging George Jimmy Rushing naar Count Basie. Voor een 13-jarig eh, verband. En onder, ehm, onder Benny Moten heeft eh, George Jimmy Rushing... natuurlijk die Kansas City jump, blues, traditie geleerd, meegenomen... en ook bij Count Basie geïntroduceerd. Gaat u luisteren naar twee nummers... Exactly Like You en Swinging at the Daisy Chain. Exactly Like You en Swinging at the Daisy Chain. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Jimmy Rushing en Earl Hines. Earl Hines is een pianist en Jimmy Rushing. Ze hebben vele malen samen opgetreden door de jaren heen... en dit nummer komt van hun eerste album wat ze samen hebben gemaakt. Het album heet Blues and Things. Het is uit 1967 en... Um, Naast eh, Earl Hines en Jimmy Rushing hoort u andere randeren. Bud Johnson op uh, eh, tenorsax, op bas Bill Pemberton en op ehm, drums Oliver Jackson. Gaat u luisteren naar St. Louis Blues... evening sun go down. I hate to see that evening sun go down. And it makes me think I'm on my last go round. St. Louis Blues van het album Blues and Things van Jimmy Rushing en Earl Hines. Ik ga verder met een nummer van een eh, verzamelalbum dat heet He Ain't Got Rhythm. En het nummer heet Patience and Fortitude. fortitude, patience and fortitude, patience and fortitude, and things will come your way. When you have solitude, can make life dull and crude, patience and fortitude, things will come your way. Couldn't wait for the age to hatch Used to burn both ends of the match. Couldn't wait for the cake to bake. But now I can see it's a big mistake. Patience and fortitude. Patience and fortitude. Patience and fortitude. And things will come your way. wanted to, and things will come your way. Patient and fortitude, patient and fortitude, patient and fortitude, and things will come your way. Patience and Fortitude. Jimmy Rushing deed natuurlijk niet alleen blues. Hij zong met vele bands samen, maar ook bijvoorbeeld met de band van Benny Goodman. En in 1958 trad die band op in Brussel... ter ere van de wereldtentoonstelling. En ze hebben daar een week lang opgetreden... en daar zijn eh, opnames van gemaakt. Er zijn eh, twee cd's van uitgebracht. En natuurlijk speelt Benny Goodman zelf mee op klarinet... maar bijvoorbeeld ook uh, Zoet Sims op tenorsax... Op trompet Emmett Perry en Billy Hodges. En op piano bijvoorbeeld regisseur Roland Hanna. Het nummer wat ik heb uitgekozen heet uh, The Brussels Blues. Jimmy Rushing met het Benny Goodman Orchestra. Ik had het er net even over met mijn gastpresentator Hans Rijmers. Die is net aangeschoven. Benny Goodman heeft zoveel stijlen. We gaan in het tweede uur veel big band draaien. Het thema is big band, tweede uur. En dan eh, zie je dat zo'n orkest natuurlijk vele stijlen aan kan. Dit was het thema eigenlijk voor het eerste uur Jimmy Rushing. Ik heb eh, nog twee nummertjes klaar liggen. Eh, eigenlijk ter introductie van het tweede uur. En het eerste is een... Ehm, ja, wel bijzonder nummer. Het komt van een 78 plaat En het is van Ray Anthony en his orchestra. Ray Anthony is eigenlijk de laatst eh, nog levende eh, lid van het Glenn Miller Orchestra. Na de oorlog is hij zijn eigen groep begonnen, Ray Anthony Orchestra... die, in die vooral in begin jaren 50 populair was. En gaat u luisteren naar Tuxedo Junction... Dat was Tuxedo Junction van Ray Anthony en his orchestra. Ik ga verder met een, uh, met een singeltje deze keer van vinyl. Wat misschien ook wel leuk is om te vertellen... is dat ik een eh, uitzending aan het voorbereiden ben... voor CFM Jazz met alleen maar vinylplaten. Ik heb een eh, aantal platen te leen gekregen van, ehm, ja, van de vader van een, van een goede vriendin van mij. En daar zitten hele mooie nummers tussen. En daar ga, ik een nummer, ga ik een uitzending van maken. En een van die platen is van Charlie Shavers met het Leroy, Leroy Holmes en his orchestra. En gaat luisteren naar het nummer Undecided. Charlie Shavers with Leroy Holmes en his orchestra. Charlie Shavers, een eh, dynamische muzikant... die onder andere samen heeft gespeeld met eh, John Kirby, uh, Tommy Dorsey. Ik ben toegekomen aan het laatste nummer van het eerste uur... en dat is van Marty Peake. Marty Peake, ook een bandleider, een pianist. hij maakte platen, hij was een, ja, een orkestdirigent... En ik heb een geweldig eh, album gevonden waar een eh, ontzettend mooie vertolking op staat van Moning. Dus gaat u luisteren naar Marty Peek met Moning. Onder andere met Art Pepper, Jackie Sheldon en Cont Kendley, Bill Perkins en Russ Freeman in de band. luistert naar Marty Peek met Moning. Dit was het eerste uur. We zijn zo direct weer bij u terug met nog veel meer mooie jazzmuziek.